Goede start. Dik Hark met het NOS Journaal. In de waarnemers van de Arabische Liga aangekomen. Ze gaan controleren of de Syrische regering de belofte nakomt om geen geweld meer te gebruiken tegen betogers. Activisten in de stad melden dat het leger voor de waarnemers aankwamen een aantal tanks heeft weggehaald. Volgens andere activisten heeft het leger vanochtend ook nog geschoten op activisten. Daarbij zouden vier doden zijn gevallen. De stad is een van de steden waar het verzet tegen president Assad het hevigste is. De Arabische Liga stuurt ook nog honderd waarnemers naar andere steden in Syrië. Staatssecretaris Wekers wil dat de WOZ-waarde van alle huizen openbaar wordt. en hoopt dat er op die manier meer begrip ontstaat voor de taxaties. Alleen onder strikte voorwaarden wordt de waarde van andere huizen verstrekt. De WOZ-waarde van een huis bepaalt de hoogte van onder meer de onroerende zaakbelasting en het eigen woningforfait. Bij geweld tegen hulpverleners moeten omstanders sneller ingrijpen. Dat is de kern van een nieuwe Sierencampagne in de aanloop naar de jaarwisseling. In spotjes op radio en tv wordt een link gelegd met het verdrag van Genève over het oorlogsrecht. Als hulpverleners in oorlogen beschermd worden, dan moet dat ook bij ons kunnen gebeuren, is de oproep. Sieren hoopt met de campagne te bereiken dat omstanders eerder reageren als ze zien dat iemand van politie, brandweer of ambulance wordt belaagd. In Tilburg hebben drie mensen 17 uur vastgezeten in een lift van een kantorencomplex. Een van de drie, een Tilburger van 53, werd wilde gisterenmiddag zijn nieuwe werkplek laten zien aan zijn broer en zus. Toen ze de lift wilden nemen naar de oude werkplek van de man, liep de lift vast. Ze hadden geen mobieltjes bij zich en de telefoon in de lift deed het niet. Vanochtend werden de drie uit hun benarde positie gered door medewerkers van het kantoor. Het weer bewolkt en hier en daar wat motregen. Later in het uiterste zuiden een kleine kans op zon. Temperatuur een graad of 10. Morgen begint met wat zon, maar later volgt de bewolking en een klein beetje regen bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt wel op snelheid gecontroleerd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knopen Lunetten en Veenendaal.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 Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw.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 halfway. fijne dagen.